Citydijkers met het NOS Journaal. De afgelopen dag zijn meer dan 9000 mensen geëvacueerd uit een aantal belegerde Oekraïnse steden, meldt een adviseur van president Zelensky. De meeste mensen, bijna 5000, vertrokken uit de havenstad Mariupol, via de humanitaire corridors die Oekraïne en Rusland hebben afgesproken. Rusland zegt dat het veel meer bewoners van Mariupol heeft geëvacueerd, wel 13.700. En Rusland zegt dat de mensen graag naar Rusland willen vluchten, zodat hun veiligheid kan worden gegarandeerd. Het is niet mogelijk om de aantallen die de landen noemen te controleren. Het zal nog jaren duren voordat alle mijnen en ontplofte munitie in Oekraïne onschadelijk is gemaakt. Dat is de inschatting van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken. Hij roept het Westen alvast op om hierbij te helpen zodra de oorlog voorbij is. Volgens de Oekraïense minister is de vele Russische munitie nog niet ontploft en ligt ze soms onder het puin. Ook heeft Oekraïne zelf landmijnen geplaatst op strategische plekken, als bruggen en vliegvelden. België wil twee reactoren van de kerncentrales Doel en Tihange tien eh, jaar langer open houden. In december nog werd besloten dat de twee kerncentrales in 2025 dicht moeten. Maar nu blijven twee van de zeven reactoren open... om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Kernenergie is nog altijd de voornaamste bron van elektriciteit in België in de eredivisie heeft Heerenveen de drie punten gepakt tegen Heracles. Het werd 2-0 door goals van Amin Sar en Nick Bakker. Het is daarmee de eerste overwinning in negen wedstrijden voor Heerenveen. De Friese komen door de winst uit op 30 punten... en staat daardoor weer wat stabieler in de eredivisiestand.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 Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, but I ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring. You're the queen, I'll be the king, king, king. for life. True love got to ring, ring, ring. Church bells let them ring, ring, ring. Angels going to sing, sing, sing.